Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een journalist van de krant in tal van artikelen bronnen verzonnen. De krant heeft 13 artikelen van journalist Joseph Meten offline gehaald... en een aantal artikelen gewijzigd. Bij The Guardian gingen in februari alle alarmbellen af... toen bronnen die in een artikel van Meten werden geciteerd... de krant vertelde dat ze de journalist nooit hadden gesproken. Ook bleek na onderzoek dat veel bronnen niet bestonden. The Guardian heeft betrokkenen en lezers excuses aangeboden... De journalist zelf spreekt de beschuldigingen tegen. De Italiaanse kustwacht heeft de afgelopen dag ruim 4000 vluchtelingen gered die vanuit Libië probeerden Sicilië te bereiken. Zeker 20 vluchtelingen zijn overleden. Dodental loopt vermoedelijk nog op. Volgens de kustwacht werden er bij de Libische kust twee omgeslagen boten ontdekt. Wesley Sneijder heeft zich afgemeld voor het Nederlands elftal. De middenvelder van Galatasaray viel gisteren in de Turkse bekerfinale uit met een ribblessure. Die wedstrijd werd door Galatasaray met 1-0 gewonnen van Venerbatje. Bondcoach Danny Blind roept geen vervanger op voor de geblesseerde Sneijder. Nederland speelt later vandaag in Dublin een oefenwedstrijd tegen Ierland. Volgende week staan er nog wedstrijden tegen Polen en Oostenrijk op het programma. De politie in New York heeft een man opgepakt in verband met de schietpartij gisteren in een concertzaal, kort voordat daar rapper T.I. zou optreden. Bij het incident viel één dode en raakten drie mensen gewond. De man die is gearresteerd op basis van beelden van een bewakingscamera is de 30-jarige Roland Collins, een rapper uit Brooklyn. Hij zit vast voor poging tot moord en verboden wapenbezit. Collins raakte zelf gewond tijdens het incident en kreeg een kogel in zijn been. Het weer vannacht in het zuiden en zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. En lokaal kan mist ontstaan. Overdag af en toe zon, maar ook weer buien, mogelijk met onweer.